Vijf uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het aantal kinderen dat kinderarbeid verricht is voor het eerst in 20 jaar gestegen. Blijkt uit een rapport van UNICEF en de Internationale Arbeidsorganisatie. Wereldwijd gaat het nu om zo'n 160 miljoen kinderen. Dat zijn er ruim 8 miljoen meer dan vier jaar geleden. De meeste van hen wonen ten zuiden van de Sahara in Afrika. Ze moeten vaak gevaarlijk werk doen, als duiken naar goud in een grot met water... of het werken met landbouwwerktuigen. De cijfers uit het rapport zijn van voor de coronacrisis. De verwachting is dat ze verder oplopen. De Braziliaanse vleesverwerker JBS heeft 9 miljoen euro betaald aan hackers. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. JBS is de grootste vleesverwerker ter wereld. Het bedrijf werd begin juni getroffen door gijzelsoftware. Daarmee kunnen hackers de computersystemen op afstand overnemen. Na het betalen van losgeld geven ze de systemen weer vrij. Door de hack kwamen fabrieken in de VS, Canada en Australië stil te liggen. Waarschijnlijk zat een groep Russische cybercriminelen achter de hack. De VS gaan 500 miljoen Pfizer-vaccins aankopen om vervolgens te doneren aan armere landen, melden Amerikaanse media. President Biden maakt het plan waarschijnlijk deze week bekend. Eerder beloofde hij al 80 miljoen doses te doneren. De vaccins zullen via het COVAX-programma aan 92 ontwikkelingslanden worden gegeven. Zo'n 85% van de Nederlanders verheugt zich op de tijd na corona. Als aan het eind van de zomer de meeste maatregelen verdwijnen, zoals minister De Jonge verwacht, is ruim 66% blij dat ze af zijn van de mondkapjes. Uit onderzoek van INO Research voor de NOS blijkt verder dat restaurantbezoek, vakantie in het buitenland en aanraken en knuffelen hoog scoren. Jongeren verheugen zich vooral op concertbezoek. Het weer. Het wordt weer een warme dag vandaag met zo'n 25 graden en veel zon.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 what we're told I feel something so right Doing the wrong thing And I feel something so wrong Doing the right thing I could lie, could lie, could lie Everything that kills me makes me feel alive never ever me feel alive 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.